Dit is door Almegens met het NOS-journaal. De Spaanse marine heeft de Arctic Sunrise van Greenpeace aan de ketting gelegd. Het schip ligt in een haven op het eiland Lanzarote. Volgens de Spaanse marine hebben de actievoerders de veiligheid op zee in gevaar gebracht... met hun actie tegen olieboringen. Vorig jaar werd de Arctic Sunrise in Rusland ook al aan de ketting gelegd. De PvdA wil de discussie aanzwengelen over erkenning van de Palestijnse staat. Kamerlid Servaas zei in de Tweede Kamer dat Israël nu te veel de sterkste partij is in het conflict. Erkenning van Palestina zou ertoe leiden dat de partijen gelijkwaardiger worden. Servaas realiseert zich dat er geen meerderheid is in de Kamer voor erkenning. Alleen de SP, GroenLinks en D66 steunen de PvdA. Verpleeghuizen die slechte zorg bieden moeten harder worden aangepakt, vinden de coalitiepartijen VVD en PvdA. De Tweede Kamer debatteert vanavond over de verpleeghuizen met staatssecretaris Van Rijn. Als een verpleeghuis slechte zorg biedt, moet de directie weg, vindt de coalitie. Een andere zorgaanbieder moet het dan overnemen, zodat de bewoners niet op straat komen te staan. Een 14-jarige jongen heeft vanavond zijn 34-jarige moeder neergeschoten in hun woning in Rotterdam. Aan de schietpartij ging een ruzie vooraf. De jongen sloeg op de vlucht, maar is later aangehouden. De vrouw heeft een schotwond in haar buik opgelopen. Volgens de politie was ze aanspreekbaar. Een 14-jarig meisje uit Spijkenisse heeft een voorwaardelijke taakstraf van 10 uur gekregen... omdat ze in april een dreigtweet stuurde aan luchtvaartmaatschappij American Airlines. Ze deed zich voor als een strijder van Al-Qaeda. De luchtvaartmaatschappij nam het dreigement uiterst serieus en schakelde de politie in. Het weer geleidelijk wordt het op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt vannacht tot ongeveer 6 graden. Morgen opnieuw veel wolkenvelden. Blijft vrijwel overal droog en het wordt dan 9 graden. In de nacht van woensdag op donderdag kans op vorst aan de grond.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 Time. another beat. Cause with you is where I got to be. Oh, sugar, where you been? Hanging out with male friends. Listen, somebody's gonna hurt you the way you love to keep hurting me. we oh, oh, Sheila, let me love you to see love.